Uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal militairen dat gaat helpen bij de terugtrekking van Nederland uit Oeruzgan is verder teruggebracht tot 700. Aanvankelijk zouden er 1400 militairen gaan en onlangs werd dat aantal al teruggebracht tot 1000. Defensie heeft nu besloten dat het met nog minder toe kan. Dat komt vooral doordat veel materieel wordt doorverkocht aan de Amerikanen en de Australiërs. De huldiging van het Nederlands elftal wordt dinsdag door SBS6 en de NOS samen in beeld gebracht. Vanochtend werd bekend dat SBS met de KNVB exclusieve afspraken had gemaakt over de verslaggeving op het podium op het Museumplein en bij het halen van de wereldtitel ook de rondvaart door Amsterdam. Nu is besloten dat SBS en de NOS alle festiviteiten allebei live uitzenden. In het Brabantse dorp Hoeve is een man opgepakt voor het stelen van sproeikoppen van landbouwgrond. Het was hem te doen om het koper in de sproeikoppen. De koper koperdief werd vanochtend vroeg op heterdaad betrapt op de akker van een tuinder. De man van 27 heeft bekend dat hij vaker sproeikoppen heeft gestolen. Het kabinet voelt er niets voor om op te roepen tot een vrije dag als Nederland wereldkampioen wordt. Dinsdag wordt het Nederlands elftal gehuldigd en er gaan stemmen op om iedereen vrij te geven als Oranje de titel haalt. Minister Donner laat eventuele afspraken daarover aan werkgevers en werknemers. Internetbedrijf Google blijft toch actief in China. De Chinese autoriteiten hebben de vergunning van Google verlengd... nu het Amerikaanse bedrijf zich heeft neergelegd bij de censuur die China de website oplegt. Google omzeilde die censuur een paar maanden door de website door te linken naar de site in Hongkong. Onder grote druk van het Chinese regime stopte Google vorige week met dat doorlinken. Het weer, toenemende bewolking en plaatselijk kans op een onweersbui.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 Al 20 jaar. Why? Dit is 20 jaar ZFM. ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.5.